Even voor de klok van 4 was dat de laatste plaat van uh, het eerste uur Euro Breakdown. 9 weken stonden ze in de lijst Willem, Justin Bieber en hashtag Dead Power. Van 23 omhoog naar nummer 20. Straks na het nieuws van 4 uur zijn we terug en gaan we op weg naar de nummer 1 van Europa.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 Ze zouden niet betrokken zijn geweest bij de diefstal, maar de gestolen examens wel hebben gebruikt. De scholieren, zes jongens en een meisje van 17, 18 en 19 jaar, werden eerder deze week opgepakt, maar na verhoor weer vrijgelaten. Ze worden verdacht van heling. Het politieonderzoek naar de verspreiding van de 27 gestolen examens gaat voorlopig door. Joep van der Nieuwenhuizen is door de rechtbank in Rotterdam schuldig bevonden aan omkoping, faillissementsfraude, mijnheid en het bezit van een vals paspoort. De zakenman, die ook wel bekend staat als de bedrijvendokter, kreeg 2,5 jaar cel onvoorwaardelijk. Het OM had 5,5 jaar celstraf geëist. Van der Nieuwenhuizen heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is en hij gaat dan ook in hoger beroep. Schaatsbond KNSB en sportkoepel en sportkoepel NOC-NSF moeten binnen vijf dagen bekendmaken waar de nieuwe schaatstempel van Nederland komt. Dat heeft de rechter in Utrecht bepaald. De bonden hadden de beslissing uitgesteld tot september, maar volgens de rechter is dat uitstel niet voldoende onderbouwd. En daarom moet het besluit zo snel mogelijk genomen worden. Het kort geding was aangespannen door Ice Dome in Almere dat samen met Tialf in Heerenveen in de race is als locatie voor schaatsstopsport. In China is opnieuw iemand geëlectrocuteerd terwijl hij zijn iPhone aan het opladen was. De man van 31 ligt in coma, meldt de Chinese krant Beijing Evening News. De krant heeft foto's van de iPhone 4 en de oplader online gezet. En daarop is te zien dat de man geen originele iPhone-oplader heeft gebruikt. Het is de tweede elektrocutie door een iPhone in China in een week tijd. Het weer, zonnig, alleen in het noordoosten en noorden wat bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden op de stranden en 25 tot 28 graden in het binnenland. Morgen eerst bewolkt, later in het oosten en zuiden zonnig. Het wordt 20 tot 25 graden. Dus dat was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staat file op de A15 vanuit Europoort bij Spijkenisse 2 kilometer.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 23 jaar weer Euro Breakdown hier op CFN. Aflevering 29 van 19 juli 2013. In de lijst 20 stijgers, 1 zittenblijver, 17 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Platen die deze week niet gehaald hebben zijn verklankeren zelfs Donatans en Demi Lovato, Hard Attack. John Newman die komt er straks nog aan met eh, Love Me Again. Hij is de snelste stijger. Hij ging er 12 omhoog. En laten we nou nog weten dat hij vorige week op 27 stond. De Saturdays What About Us zakken heel hard. Vorige week 12, deze week 24. Voor 12 plaatsen verlies. En de langs genoteerde plaat, dat zijn de Lumineers. Ho hey. Dat doen ze niet alleen, want ook Justin Timberlake Mirror staat 17 weken genoteerd in de lijst van Europa. 19 juli 1692. Vijf vrouwen die worden opgehangen als gevolg van een heksenproces van Salem. 1843 de waterlading van de eerste volledig metalen stoomschip, de SS Great Britain. En in 1999 op deze dag wordt volgens de Verenigde Naties de 6 miljardste mens geboren op aarde.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 En de grootste stap die werd gemaakt door eh, John Newman. Love Me Again stond vorige week nog op 27. In zijn vierde week vinden we die terug op nummer 15. Voor hem dus 12 eh, plaatsen winst deze week. No, Left your heart Is that what devils do? took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. down. weken geleden kwam die lijst binnen. Deze week gaat hij omhoog van 15 naar 12. En hij is Michel Kleijs. Hey, Lady Luck. Nummer 20 deze week, drie plaatsen winst in de negende week. Will.i.am Justin Bieber, hashtag That Power. Bastille Pompeii staat 14 weken in de lijst. Vorige week nog 13, deze week terug te vinden op 19. Bruno Mars en Trash in de zevende week omhoog van 22 naar 18. Avicii Wake Me Up in de vierde week omhoog van 24 naar 17. En Lana Del Rey Young and Beautiful staat 11 weken in de lijst, zak van 10 naar 16. John Newman Love Me Again, de snelste stijger van deze week. gaat omhoog van 27 naar 15 in zijn vierde week. Def Punk en Pharrell Get Lucky staan 11 weken in de lijst. Vorige week nog op 7, deze week op 14. En Chris Maniac, So Good To Me, staat 8 weken in de lijst. 17 vorige week, deze week 13. En drie plaatswinsters voor Michel Kleijs, Hey Lady Luke in zijn vierde week. The Saiyan Gentleman. Daar is het ook een beetje voor over in de lijst van Europa in de tiende week. Vorige week nog terug te vinden op het podium op nummer 3. Deze week zakt hij in één keer naar nummer 11 toe. Tijd om de top 10 in te gaan. 7 minuten voor de klok van half 5 op vrijdagmiddag. De top 10 beginnen we ook gewoon met de nummer 10. Die is van Naughty Boy en Sam Smith. La La La.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 It was bold and underlined. Please read was the title, followed by Jake, you are my idol. It said, and I quote, My name is Nikki, and I used to be a dancer until the doctor diagnosed me with cancer. So I said goodbye to all the hair on my head and hello to my hospital bed. Yeah, see, I was just a normal girl. It happened so fast. There were so many days that I thought would be my last. However, the fight was tough and the battle was long, but I felt strong when I listened to your songs. You were always there for me. You had my heartbeat. You were my only friend, kept you on repeat. I thank God for you every single night, cause believe it or not, you saved my life. Yeah. I've met a million people, been a million places, shook a million hands, seen a million faces, had a million lows and a million more highs. No, I haven't made a million, but I've touched a million lives. I've met a million people, been a million places, shook a million hands, seen a million said it was for me. Handed me a box, sent from Tennessee. Written on a tap for Jake's eyes only. Inside was a journal and a letter that he wrote me. It said, My name is Dylan, I'm in seventh grade. I'm ridiculed and picked on almost every day. Yeah, they pushed me in the halls, in between my classes. Yesterday they took my books, then broke my glasses. I got no one to talk to, it's like I don't exist. Sometimes I wonder if I was gone, would I be missed? But let me tell you the real reason for this letter. You helped me through it all. You helped me feel better. Your words give me confidence. Your messages inspire me. You help me find my inner strength deep inside of me. Through all the bad times, you help me find the light. Believe it or not, you saved my life. I've met a million a little girl sitting to my right. She was looking at me like she knew me. I guess she did. Cause then she walked right up to me and then she said, My name is Sammy and I swear that I'm your biggest fan. I think she even had my name written on her hand. She said, Me and my brother used to listen to you every day until last year when he passed away. I never forget seeing my parents cry when they got the call saying that your son had died. Man, I wish that he was here now. You were his favorite. He had your mixtape and he never stopped your music gives me a feeling that I just can't describe. It's like I got my brother back and he's still alive. I pray for both of you every single night, cause believe it or not, you saved my life. I've met a million people, been a million places, shook a million hands, seen a million faces, had a million lows and a million more highs. No, I haven't made a million, but I've touched a million turn the table and talk to you. I had a dream, but you're the reason that it's coming true. Yeah, I've had some dark days when the sun don't shine, but you always reminded me that I would be fine. Cause when no one else cared, you believed in my vision. Now I got an army coming with me on my mission. I thank God for all of you every single night, cause believe it or not, you saved my life. say them a go get murder. Gal, them a bubble and a wine, so me glad say me in ya. Me go the hardest, yes, me go the hardest. Man a real general, the rest of them a novice. Step in at the place, turn it up, turn it up, turn it up. Till me woke up at the forest. Hey, bumbo clap, now me friend them a gal is graphist. Gal, them know say me a the smartest. Up in your face, say the grades it a place. You know you know fi fuck with the hardest. Hey. Ondertussen staan ze 10 weken in de lijst met Jalaza en Busty Signal. Watch out for this. In die tiende week zakken zij van 4 naar 8 toe. Jake Miller ervoor, A Million Lives. In de negende week omhoog van 11 naar 9. En van 16 omhoog naar 10 in de vierde week ging de Naughty Boy en Sam Smith La La La. Op weg naar de nummer 1 van Europa. Even voor de klok van 5 uur weten we welke plaat dat is. Dit is de nummer 7 van deze week. Het is de nummer 6 van vorige week. In de twaalfde week zak ze een plekje Evo Lavigne. Here's to Never Growing Up. stay forever. Hey, we can stay forever. week nog de nummer 2 in de lijst van Europa. Maar in de 11e week zakken zij naar de vijfde positie. Train and the Mermaid. De voor drie plaatsen winst in de negende week voor Calvin Harris. Ellie Golding, I Need Your Love kwamen tegen op nummer 6. En de nummer 4, dat is 10 eh, plaatsen winst in de vierde week.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 En die blijft toevallig bovenin zitten. Emily Zandé en Read All About It Part 3. In haar negende week dus nog steeds de beste in Europa. Rihanna, David Guetta, Right Now op tweede ronde. In hun achtste week gaan zij drie plekken omhoog. The One Republic, If I Lose Myself gingen van 8 naar 3. Mr. Proms en Waves van 14 naar 4. Train zakte van 2 naar 5 met